Hij heeft flink wat kritische vragen gehad over het vaccinatiebeleid. Kamerleden vinden het raar dat andere landen dit jaar al beginnen met de coronavaccinaties, maar Nederland pas op 8 januari. Dat is niet anders, reageert De Jonge. Op het moment dat ik een leveringsschema krijg waaruit een bepaalde startdatum mogelijk blijkt, dan is dat het moment waarop ik die informatie met uw Kamer deel en ook de consequenties daarvan. En ik heb u ook aangegeven, die schema's gaan nog heel vaak wijzen. Eh, niet alleen de datum van levering, maar ook van de omvang van levering. Echt waar. In de weken na 8 januari wordt het vaccineren groter aangepakt, is het plan nu. Vanaf 18 januari moeten er 25 vaccinatielocaties zijn. 344 kinderen die vorige week in Nigeria werden ontvoerd zijn weer veilig. De schooljongens werden vorige week vrijdag uit een schoolgebouw in de plaats Kankara ontvoerd door Boko Haram, een islamitische terroristische organisatie. Volgens de gouverneur zijn de meeste jongens nu terecht. Een onbekend aantal zou nog vermist zijn. En de grote drive-in nachtmis op het Pinkpopterrein in Landgraaf gaat op kerstavond niet door. Er zouden meer dan 500 auto's komen. De bisschop zou vanaf een podium de mis voordragen, maar op advies van de overheid is het, uiteraard door corona, afgeblazen. En een opmerkelijk verhaal bij het Eindhovens Dagblad. Een gezin in Zomeren kreeg een jaar geleden van de buurman te horen dat hun kat was overleden. Aangereden waarschijnlijk. En hij had het dier ook al gelijk begraven. Ja, die had gezien dat de kat eh, zo eh, zwaar eh, geraakt was dat hij hem meteen begraven had. Ja, ik, ik wist niet beters. Ja, je voelt hem misschien wel aankomen. De kat bleek niet dood. Zijn baasje zag hem van de week ineens weer ergens zitten, op een muurtje. Ja, nou, eh, <laughs> een jaar later ben ik erachter gekomen dat het niet was. Dinsdagavond zat hij in één keer op zijn oude vertrouwde stekkie. Toen, zei ik van nou, eh, het zal wel een dubbelkanger zijn. Maar zei, dat kan niet, die heb ik in de grond gedood. En de vraag is, wie is er dan wel begraven? Waarschijnlijk de poes van een andere buurman. Dat is dan weer zielig. Het weer nog. Het koelt vanavond en vannacht af naar 4 tot 7 graden. Morgen hebben we eerst wat regen aan de kust. De rest van de dag is grotendeels droog met 9 tot 11 graden.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 de Nashville Spiegelplaten, de maandartiest... de digitale brievenbus en nog veel meer andere lekkere country... bluegrass, Americana en folk. We eh, hebben net Steel Magnolia met Rainbow gehad... en dan gaan we nu naar 1994 met muziek van Vince Gill. Dit is What the Cowgirls Do. what the cowgirls do. What the cowgirls do. What the cowgirls do. What the cowgirls do. They ain't no different up in Oklahoma. They ain't afraid to stay up in the dawn. They love to cut cuddle up and chuckle up. Long necks until money's all gone. I love it when they let their hair down and dance real close to you. You know I'm a sucker, baby. What the cowgirls do. een eh, National Spiegelplaat met een link. De link tussen Johnny Cash en Merle Haggard. En liefhebbers weten het ongetwijfeld dat die link de San Quentin gevangenis is waar Merle Johnny voor het eerst zag optreden. Want Merle was in die tijd niet zo'n fijn mannetje en had nog wat op zijn kerfstok, waardoor hij dus in de gevangenis zat. Is later allemaal gelukkig goed gekomen met deze meneer en ze zijn later ook samen vrienden geworden. Ze hebben allebei een nummer opgenomen van Woody Guthrie die het in 1944 uitbracht. Maar in 1968 dus Johnny Cash en in 2011 Merle Haggard. Je gaat twee twee keer luisteren naar Cocaine Blues. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Early one morning while making the rounds I took a shot of cocaine and I shot my woman down I went right home and I went to bed I stuck at beneath my head Got up next morning and I grabbed that gun Took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pill. and walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. Yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shut her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my died carcass in that county jail. Early next morning, about a half past nine, I spied a sheriff coming down the line. A Tanny coughed as he cleared his throat. He said, Come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom, my trial began where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge come as to look about. In about five minutes, and walked a man holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me judge he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen up. is de Nashville Spiegelplaat. Early one morning while making my rounds. I took a shot of cocaine and shot my woman down. Went right home and I went to bed. stuck that loving 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed up that gun. Took a shot of cocaine and away I run. Made me run, but I run too slow. They overtook me down in waters Mexico. Laid in a hot joint, smoking a deal. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name's not Jack Brown. Said you're the dirty hack that shot your woman down. Yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you got a warrant, just read it to me. I shut her down because she made me sore. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. I had no old friend for to go my way. They slapped my dried up carcass in that Kern County jail. down the line. He hacked and he coughed as he mm, cleared his throat. Said, Come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom, my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge commence to look about in about five minutes. In walked a man, holding up a verdict in his right hand. Guilty, guilty in the first degree. I hollered, someone please come sing the blues to me. The judge smiled as he picked up his pen and he said, 99 years in that San Quentin pen. 99 years underneath that ground. I'll never forget the day I shut that bad bitch down. Come on, get up listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be. Nashville Radio Show. Bluegrass Time. 1997 Ain't Love a Good Thing. In 1973 nam Connie Smith het voor het eerst op. En het nummer werd geschreven door Dallas Frazier. We hebben weer een nieuwe single uit Nederland van Pieter Nel. Dit is I'm Ready. At the party 1981 en 1984 werden er nog nummers opgenomen door Johnny Cash en June Carter die op dat moment niet uitgebracht werden. Dat werd niet eerder gedaan dan in 2014. Toen kwam het album Out Among the Stars uit en daarvan ga je het duet horen dus tussen deze twee. En dat heet Don't You Think It's Come Our Time. Dit is de Nashville Maandartiest. I have picked wild roses far into September, but I had no one to give the flowers to. I needed the celebration, a September coronation, and I admitted to myself I needed you. I've watched the gentle winds change the color shades of meadow naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. 1962 werd dit door Skeeter Davis op de plaat gezet. The End of the World. En wat is dit toch een hele bekende geworden. nummer werd zelfs in diverse films, tv-shows en zelfs videospelletjes gebruikt. En van 1962 gaan we naar 1989 door met een nummer geschreven door Kick Brooks... die we natuurlijk kennen als de ene helft van het duo Brooks en Dunn en Dunn Cook. Highway 101 en Who's Lonely Now? naar de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Engeland. We gaan ervoor naar Bristol voor de nieuwste single van de country pop zangeres Kelsey Bovey. Die ze samen met Danny McMahon schreef. Ook geen onbekende in de country scene in Engeland. Dit is I Found Me. cliche, but ain't that the beauty of it? We make it work like it's nothing. And the hearsay is a solid thread inside my head, but ain't that the beauty of it? We make sure we don't stop for nothing. Mama de nieuwste single van Kelsey Bowie uit Engeland in onze digitale brievenbus. Ik zei het in het eerste uur al, heb je muziek die je bij ons onder de aandacht wilt brengen, mag je die natuurlijk altijd sturen naar info@nashvilleradio.nl. Maar als je een verzoekje hebt of je wilt reageren, mag je natuurlijk ons altijd een WhatsAppje, voicemail of een tekstberichtje sturen. Dat kan naar 06 428 44375. En voor buiten Nederland is dat plus 31 6 428 443 Ging weer te snel? Kan je het allemaal nog vinden op nationalradio.nl. En dan gaan we nu een van mijn favoriete Americana nummers draaien voor je. Steve Earle en de Copperhead Road. help I for my time, well I've been told never come back from Copperhead Road. i in a way. I turned zitten. Steve Earl en de Copperhead Road. Je hebt nog twee nummers te goed van ons Spotlight-album. Het album Nas Vegas uit 2016 van de Nederlandse band The Music Road Pilots. Je gaat achter elkaar luisteren naar The Tears I Wear en daarna Nas Vegas. Dit is het Nashville Spotlight-album. de twee laatste nummers van het Spotlight-album Nas Vegas van de Music Road Pilots. En jouw suggestie voor een volgend Spotlight-album mag je altijd mailen naar info@nesvoorradio.nl. Vermeld in de e-mail even om welke artiest, welk album en welke vier nummers je zou willen horen. We sluiten af, want eh, ja, het is alweer klaar. De show is klaar. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je. We sluiten af met de band Perry en Postcard from Paris. En daarna Tim McGraw en Midland en Redneck Girl.